Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het onderwijssysteem in Nederland verkleint de kansenongelijkheid onder kinderen niet... maar vergroot die juist, dat stelt de Sociaal-Economische Raad. De kwaliteit van het onderwijs is momenteel onvoldoende. Dat komt onder andere door het lerarentekort en volle klassen. Ook bekritiseert de SER het vroeg selecteren van kinderen voor de middelbare school... Er zouden bredere brugklassen moeten komen... zodat kinderen pas later verdeeld worden over de verschillende niveaus. En volgens de Raad heeft de coronacrisis de kansenongelijkheid nog verder vergroot. Kinderen uit arme gezinnen hebben relatief meer last gehad van de sluitingen van de scholen. Iran kiest vandaag een opvolger van president Rouhani... die na twee termijnen niet meer herkiesbaar is. Ayatollah Khamenei, de machtigste man van het land, bracht de eerste stem uit... en zei te hopen op een hoge opkomst. Die ligt naar verwachting rond de 41 procent. Dat zou de laagste opkomst zijn sinds de revolutie van 1979. En veel kiezers zijn niet blij met de kieslijst. Daarop staan vier namen, bijna allemaal vertrouwelingen van Khamenei. Honderden andere kandidaten zijn afgewezen door de selectiecommissie. Een favoriet is de zeer conservatieve Ibrahim Raisi. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Ongeveer de helft van de doden is gevallen in de vijf landen die in absolute zin het zwaar zijn getroffen. Dat zijn de VS, Brazilië, India, Rusland en Mexico. In onder meer Apeldoorn, Den Haag en Enschede zijn honderden mensen de straat op gegaan om de 2-0 van Oranje op Oostenrijk te vieren. In Den Haag was het kort onrustig op het Jongbloedplein en op de Marktweg. De politie greep in en er zijn mensen opgepakt. In Enschede werd vuurwerk afgestoken. Het weer nog. Enkele forse regen- en onweersbuien die trekken over het westen van het land. In de loop van de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Dat stelt de Sociaal-Economische Raad. En corona heeft dat nog erger gemaakt. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Oranje heeft ook de tweede groepswedstrijd op het EK voetbal gewonnen. Oostenrijk werd met 2-0 verslagen. En daardoor is het Nederlandse elftal zeker van de eerste plek in de groep... en dus ook de achtste finales. Het weer, er trekken wat stevige buien over vooral het westen van het land. Het wordt 23 tot 31 graden.